Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het KAT gaat vier gevangenissen sluiten. Het zijn de gevangenissen in Almere, Zeist, Zoetermeer en Zwaag. De sluitingen zijn nodig omdat door een daling van de criminaliteit... veel cellen al jaren leeg staan. Het personeel is vanmiddag op de hoogte gebracht. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. De werknemers worden zoveel mogelijk overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Een man van 45 uit Geleen is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op een taxichauffeur. De 24-jarige chauffeur werd vorig jaar in mei tijdens zijn werk doodgestoken en daarna achtergelaten vlak over de grens. De verdachte uit Geleen was een passagier bij een rit van Maastricht naar Spouwbeek. Na de steekpartij ging hij er vandoor met de taxi. Op de A12 bij Zevenhuizen kwam hij zonder brandstof te staan en kon hij worden opgepakt. De taxichauffeur was niet zijn eerste slachtoffer. De man had al eerder vastgezeten voor het overvallen en het bedreigen van een taxichauffeur. Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar discriminatie door de Limburgse woningcorporatie De Voorzorg. Volgens justitie zijn er aanwijzingen dat de woningstichting in de periode 2013 tot 2016 discrimineerde op ras bij het toewijzen van woningen. Een forensisch onderzoeksbureau stelde eerder vast dat de corporatie bij intakegesprekken keek naar zaken als ras, gezondheid seksuele geaardheid en lichaamsgeur. Het schip van de Duitse hulporganisatie Lifeline blijkt ingeschreven te staan bij de Nederlandse Watersportverbond. Het schip pikte gisterochtend ruim 200 migranten op uit de zee bij Libië, terwijl bekend was dat de Libische kustwacht onderweg was. Italië zei onmiddellijk dat ze het schip niet wilden ontvangen en raadde aan om maar door te varen naar bijvoorbeeld Nederland. Maar volgens Nederland vaart het schip niet onder Nederlandse vlag. Het document van het Watersportverbond is een soort eigendomsbewijs van de marifoon op het schip. Bij welk land het schip dan wel formeel hoort is onduidelijk. Het weer op veel plaatsen grotendeels bewolkt met uit...